Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel schade in het midden van Europa door noodweer. In onder meer Zwitserland, Italië en Zuid-Duitsland regent en hagelt het heel hard. Dat zorgt ook voor veel problemen, overstromingen en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. Vandaag wordt er weer veel regen verwacht in Zwitserland en het noorden van Italië. Mensen zijn bang voor modderlawines. En veel meer mensen in Nederland krijgen een nieuw hart. Uit cijfers blijkt dat het aantal harttransplantaties is gestegen. Het waren er 40 in de eerste helft van dit jaar. Eerdere jaren was dat zo'n beetje de helft. De stijging heeft vooral te maken met een nieuwe techniek... waardoor artsen een hart met een machine buiten het lichaam kunnen laten kloppen. En in België zijn wandelaars gisteren aangevallen door hoornaars. Dat zijn hele grote wespen. Een van hen moest worden gereanimeerd omdat hij een allergische reactie kreeg door de steken. Vijf anderen moesten ook naar het ziekenhuis. De Belgische brandweer ging meteen op zoek naar het nest van de reuzenwespen. Dat zat eigenlijk in een holle boom. Uh, eh, daar was een klein gatje en daarin hebben we dan het eh, de nest eh, kunnen lokaliseren. De wandelaars zeggen tegen de Belgische krant dat de hoornaars uit het niets begonnen te steken... en dan vooral op hun hoofd. En wat was het mooi gisteravond laat. Een grote verrassing op het WK Atletiek. De Nederlandse hardloopsters pakten goud bij het estafette rennen. Alle 400, 4 keer 400 meter. Mede dankzij een enorme eindsprint van Femke Bol... die vastbesloten was de renners voor haar in te halen. Ik dacht, nee, dit keer heb ik ze. Ik ga blijven lopen, ik ga het halen. En eh, ja, we stonden er zo goed voor toen ik het stokje al kreeg... omdat we allemaal zo hard hebben gelopen. En ja, dat we kunnen eindigen als wereldkampioen. Ja, nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4 keer 400 meter. En het weer nog vanochtend droog en best wat zon. En vanmiddag van alles wat.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 In het eerste halfjaar werden bijna 40 transplantaties uitgevoerd. Voorheen waren dat er in die periode iets meer dan de helft. In Deventer is gisteravond een man van 57 overleden die betrokken was bij een mishandeling. Hij is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het slachtoffer komt uit Laagsoeren bij Zutphen. politie heeft twee mannen aangehouden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er ondanks de oorlog verkiezingen kunnen worden gehouden in zijn land. Hij benadrukt wel dat dat niet kan zonder hulp van het Westen.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 controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti.